Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Dublin is de Amsterdamse crimineel Naoufal F. gearresteerd. Volgens het parool werd F. vorige week onverwacht aangetroffen bij een inval in een woning. De inval in Dublin was in een huis van een van de grootste Europese spelers in de wereldwijde drugshandel. F. zou te maken hebben met de liquidatie van een drugshandelaar in Amsterdam... en met de schietpartij in de staatsliedenbuurt in 2012. Daarbij werden twee criminelen geliquideerd en twee motoragenten beschoten. De oproerpolitie heeft in de Egyptische hoofdstad Cairo met traangas een menigte demonstranten uiteengejaagd. Zeker 50 mensen zijn gearresteerd. De duizenden mensen demonstreerden omdat president Sisi van Egypte twee strategisch gelegen eilanden in de Rode Zee aan Saoedi-Arabië heeft gegeven. De betogers droegen borden met de tekst land is eer en ze riepen leuzen tegen de militaire machthebbers. Ook in de steden Alexandrië en Mansoura gingen veel mensen de straat op. Een petitie tegen de vervanger van de VAR is tot nu toe door ruim 28.000 ZZP'ers ondertekend. Met de VAR verklaarde een ZZP'er tot nu toe aan de Belastingdienst dat hij zelf zorg draagt voor de afdracht van sociale lasten. De VAR verdwijnt op 1 mei en wordt vervangen door de wet DBA. ZZP'ers moeten dan met al hun opdrachtgevers afzonderlijk een contract afsluiten. Veel ZZP'ers zijn bang dat ze dan minder zullen worden ingehuurd. Marsfood, Mars Food, een fabrikant van onder meer sauzen, komt met een advies om bepaalde producten niet te vaak te eten. In sommige sauzen van het bedrijf zit bijvoorbeeld zoveel zout dat mensen die beter niet vaker dan één keer per week kunnen eten, zegt Mars Food. De fabrikant plaatst binnenkort een lijst op zijn site waarin onderscheid wordt gemaakt tussen producten die dagelijks mogen worden gegeten en producten die maar af en toe mogen. Het weer, vooral in het noorden valt regen, in het zuiden is het vaker droog. Vanavond en vannacht weer buien en morgen ook wat buien en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging nu nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge. Naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost. A2 Utrecht en Bos. Tussen Nieuwegein en Culemborg. Ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Amsterdam en Rotterdam staat 9 kilometer. Tussen Roelvarensveen en Leidsendam. Richting Amsterdam staat 7 kilometer tussen Prins Klausplein en Dorp. Een spoedreparatie op de A10 Volendam-Nieuwemeer voor knooppunt Amstel 3 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht over 7 kilometer.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 Oh, 17. 17. 17. En wie hebben we vandaag allemaal zitten? Tim ja, en eh, Barack Obama. was de sidekicks, hè? We zijn, we, zijn eigenlijk, compleet, geloof ik, nu, hè? We zijn eigenlijk compleet. Nou, we misten Kelly. Ja, Kelly, maar die zat niet in het... Eh, in Kelly ligt in het ziekenhuis, hoorde ik. Ja, Kelly moet geopereerd worden. Ga maar Kelly even bellen zo. Nog een keer? Nog ja. Eerst, eerst, even een keer vragen hoe het met de gaat en dan gooien we gewoon in de uitzending. Ja, is goed. En straks ligt ze onder het mes al. dan wordt het moeilijk, hè? Ja, dan praten we met de dokter. Ja, Wel goed. Ah, kijk hoe het, eh, de operatie verloopt. Nou, precies. kunnen we een livestream maken. Misschien kunnen we wel een livestream Ja, dat vroeg ik. Facebook livestream, maar dat eh, vond ze niet zo leuk. Ah, dus, eh, nee, jammer. Is misschien net een beetje te vroeg nog. Ja, totdat je hem bellen bent een uur later, hoor je operatie is niet gelukt. En nou, ze komt er ook niet meer uit. hey, lekker jongens. Een keer van Beachmasters je weekend in. Welcome to the weekend. Met z'n drieën compleet. Vorige, vorige week deden we bijna alles in Nederland. Alles is in Nederland. Nou, ik hoorde vandaag ook weer een mooie uitspraak. Ehm, van Van Gaal. Oh god. Voetbal? You, <laughs> nou. can't compare apples with pears. Nou, <laughs> vond ik een mooi voorbeeld daar vorige week. Die man moet toch een keer stoppen met, uh, met coachen, denk ik dan. Ja, ik vind hem wel een fantastische uh, dat, dat mag hij blijven doen. Lekker op tv blijven met vage, vage, vage teksten. Maar dat coachen moet hij maar een keer mee stoppen. Dat moet hij iemand anders overlaten of zo? Of, Blijkbaar. Ja, eh, welke rubriekjes hebben we vandaag allemaal, jongens? We hebben sowieso... Eh, ik, ik, wil wel een nieuwe rubriek toevoegen eigenlijk. een nieuwe rubriek? Ik, heel toevallig, ik zat een beetje op de Facebook te kijken van, eh, nou, vanavond. En ik zag daar opeens dat jij daar een berichtje had gepost. Ja, ja, ja. En we hebben er ook antwoord op gehad, hè? Ik ben namelijk echt op zoek naar de... Nou, wel in een tijdstip tussen 2000 en nu ongeveer. Dus van deze tijd? Ja, wel, maar toch ook weer de, de oudere versies van deze tijd. Dus de gouden oude van deze tijd. Van de 2000. <laughs> En hoe gaan we die rubriek noemen? Nee, dat gaan we houden, neem ik aan. Justin Schouwen. Eh, Justin Schouwen. Justin Schouwen. Dat vind ik mooi. Die houden Bij deze. Maar eh, daar heb je ook al reactie op gehad. ja, die doen we verderop in de show wel eventjes straks. Nee, je hebt de reactie er ook gezien? Ik heb de reactie Beter een beetje mee eens? Of, uh... Nou ja, goed. Voor vandaag hebben we wat anders. <laughs> nou, voor de volgende uitzending. Voor de volgende uitzending. Maar ik wil iedereen vragen om via de Facebook uh, eh, Beachmasters. Of gewoon even via de e-mail, hè? Of via de e-mail even een reactie sturen met, eh, met jou gauw ouwe. En dan maken we daar een mooie selectie van. Wat was het e-mailadres ook weer? Dat is uh, eh, zfmbeachmasters.gmail.com Oké. Dat is een mooie. En dan hebben we nog de alarmplaat. Ook die hebben we ook nog. Die ligt in handen van jou van deze week. Ja, ik heb hem klaarstaan. Dat is mooi. Hey, zullen we maar gaan beginnen met de uitzending?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 En intussen gaan wij door met Dubs and Gorgeous met Tsunami. was hem alweer. Tsunami met Dubs and Gorgeous. Wat voor lekkers hebben we staan, hè, Jonas? Ik heb iets van uh, Enrique Iglesias. Dat is Hoe? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Ja, wat is het nou? Enrique Iglesias. Ja. Dat is een... Uh... Eh, Espanol. Oh, jij gaat ook gewoon door. Nee. Dat is ook wel best wel een gouden oude dit. Of niet? Heartbeat. Ah, is wel lekker.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 Vanavond en vannacht eh, vallen er nog een paar buitjes bij minimumtemperaturen van een graadje of 8. <clears throat> morgen wordt het af en toe zonnig met af en toe een buitje. Bij een stevige zuidwestenwind kracht 4 tot 6, flink waaien. Eh, een graadje of 10 in Noord-Holland tot een graad of 13 in het binnenland. Zondag hebben we wat meer zon, nog slechts lokaal een buitje, mogelijk met hagel. En het wordt niet warmer dan een graad van 10 tot 12. En dan heeft Jonas, als het goed is, eh, het laatste deeltje van de spits voor ons met het verkeer. Ja, dat klopt. Er zijn nog een paar filetjes op de A16 Rotterdam-Breda. 13 minuten vertraging tussen Derdroog Tunnel en Gravensdeel. Op de A2 Utrecht-Sertogenbos 9 minuten vertraging tussen Lingenbrug en Waardenbrug. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 27 minuten vertraging tussen Sint-Joost en Echt. Twee rijstroken versperkt door een gekantelde vrachtwagen. Op de A27 Utrecht-Gorinchem 11 minuten vertraging tussen Lexmond en Noorderloos. En op de A4 Amsterdam-Delft 25 minuten vertraging tussen Roevelaarsveen en Zoeterwouders Rijn, Rijndijk. Op de A50 Eindhoven-Arnhem 18 minuten vertraging tussen Pelgraven en Ravenstein. En eh, tot slot hebben we nog op de A73 Nijmegen-Maasbracht 45 minuten vertraging tussen Liene en Maasbracht. Ja, dan is het tijd om door te gaan met Showtech en boeia. dat blijft een lekkertje. Boeia van Showtag. En intussen gaan we langzaam richting de alarmplaat over een minuutje of tien. En hebben we tussendoor nog een mooi nummertje wat Justin eh, altijd heel blij maakt. ik, ja, Riverside, ja, dat blijft gewoon een lekker nummer toch? Ik zou ook als een gouden ouwe. Ik ben wel op die gouden ouwe. Ja, dat we hebben er eentje, we hebben er eentje per week. ja, maar dit is, dit, is, een, Justin favorietje. Dit is gewoon een favorietje. Gewoon, gewoon lekker. Eentje voor het sfeertje. Nou, er hem aan zou ik zeggen. Ja, uh, eh, Sidney Samson, Riverside. motherfucker. Samson Riverside. Maar jongens, eerlijk, het blijft toch een lekker nummer. Ik vind van, wel. Ja, het is voor mij een beetje nostalgie, hè? Toen we nog niet dronken, toen we nog, toen eh, mochten we nog niet toen we nog, toen we nog uitgingen zonder drank. aan de cola. heel braaf gewoon dat, Sydney Sampson is een beetje 2006 zo ongeveer. dat, dat gevoel heb ik die oldschool tijd inderdaad. Maar je hebt hier een DJ, die is, eh, heet eh, eigenlijk Dennis de Ruiter. Maar die, zijn artiestennaam is volgens mij ook iets met DJ Sampson. Of die, uh, Sydney Sampson of zo. Is dat dezelfde? Nou, dat lijkt mij niet. want, als die hier draait, dan stonden er wel meer mensen in de studio. Maar, eh, ah, ah nee. Zal ik eens kijken hoe die echt heet? Want eh, het blijft altijd... Eh, houden we die te goed van je? Nee, nou, je kan hem nu ook van me krijgen. Dus oh, nou, wat jij wil. Oh, nou, dan, laten we de volledige eten gewoon even wachten. Ja, joh. Dion uh, Sydney. Dion Sydney. Ja, dat heeft niks met Samson te maken. Ja, maar dat lijkt er altijd op. En zegt mensen, is dat Dion, is dat Dion, Dion? <laughs> maar... Sydney, Sydney, Samson, wat is het nou? En, dat, ah. en dat beweert dan verstand van muziek te hebben, hè? Onvoorstelbaar. Jonas Parson, dames en heren. Welkom in, eh, welkom in je weekend. <laughs> Beachmasters. goedemorgen, zeggen we nog. Zullen we maar gaan ver, gauw verder gaan voor die nog meer onzin te krijgen? <laughs> dat lijkt me een, oh, lijkt me een heel plan. hey, maar eh, binnenkort ook een DJ hier, is dat een idee? Ja, Kunnen mensen we... daarop stemmen ook? Is dat ook een leuk idee? Of, eh? Ja, dan gaan we eerst kijken of mensen überhaupt bij ons willen draaien... na het horen van onze show. Ja. Nou, ik heb dus natuurlijk sowieso twee vast op de woensdag altijd ieder wel willen draaien. En een nummer drie, Sidney Samson, DJ Kajor. Ja, maar die, bezig. Ja, dat kunnen we ook nog wel een keer doen. En, en als eh, mensen nou, mensen, eh, DJ's Donnie weten... Brasco? Donnie Brasco. Als, mensen nou al DJ's weten, kunnen ze gewoon via de Facebook... Facebook, e-mail, eh, bellen mag ook. Als mensen geen DJ zijn en ze willen toch komen draaien, mag, ook. Ja, welkom niet draaien? Ja, gewoon Ro rondjes draaien. dat is hier ervoor me staan. Rondjes draaien. Rondjes omlopen, ze weer naar buiten. Dat is dan niet de bedoeling, hè? <laughs> Hey, zullen we maar wel lekker verder gaan? Zullen we dat doen? All I wanna Pitbull. Have some fun. I got a feeling that I'm not the only one. The All I gotta do is take you home. I got a feeling this party has just begun. It's all I want. Reporting live from the UK. I got a feeling that I'm not the only one. It's all I life. The ones that understand wrong is right. Let's do something wrong tonight. You name it, I do it. Poli's the fluid. In Spanish, I'm fluent. That means my tongue is bilingual. Ready to play with that spot where you tingle. You got her. Bingo. She's a star. Ringo. Her and two friends. Mmm. I like that lingo. She asked if I'm single. I said, of course not. And she loved it. Next thing you know, we are both having fun in public. All I wanna do is have some I got. and see what you're thinking. That way I can give you exactly what you want. Matter of fact, what you drinking. Some call it pimping. I call it leverage. I call it slipping. They call it marriage. She got me up like the Eiffel Tower. No Paris. Mama, you can fuck like a rabbit, but no diamonds, no carrots. She asked if I was single. I said, of course not. And she loved it. Next thing you know, we were both having fun in public. All I want is have some fun. ZFM. En vandaag ligt de eh, alarmplaat in de handen van Tim. Ja, vorige week ontdekte al de plaat. In de eerste week hadden wij Inna en Pitbull met Good Time. Fantastisch nummer. En ook deze week hebben we weer een fantastische alarmplaat. Hij is volgens mij vrij bekend al, maar omdat hij zo ongelooflijk goed is... gaan we hem gewoon als alarmplaat rijden deze week. Ik vind het helemaal mooi. Komt hij aan, Jess Glynn met Right Here. Before me. I love you gave me to discover was right here. But now I'm caught up in a dream, don't wanna leave. See, I ain't been one for wishing, not at all. When you least expect it's creeping up on you. No confiding nor biting to no rules. And now I'm content knowing that I'm here with you. When you least expect it's creeping up on you. No confiding nor abiding to no rules. And now I'm content knowing that I'm here with you. Eh, kijken ze wel allemaal gelijk naar mij, maar ik vind het wel goed. Wel goed? Ja, wel goed. Wel goed of fantastisch? Nou, het is goed, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel betere nummers gehoord. Oké, nou dat vind ik dat Gewoon eerder, ja, eh, niet alles kan altijd goed gaan. Hè, nee, dat is waar. En, eh, en die alarmplaat van twee weken geleden dan? Zullen we die er gewoon even ingooien? Ja, die vind ik wel lekker. Oké, gaan we dat doen. Lekker zomers, Beachmasters, welcome to your weekend. Inna, Pitbull, good time. and an international sensation. You know, let's have a good time. Knick knack, whack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking 2 3. But when it comes to women, you can bring 2 3. We, we, see ooh, we, you, me, me, her. Sounds like a good time, for sure. You know, let's see. Say, hey, oh, hey, oh. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. En wat is hier lekker? I Can Understand, de original mix van Chocolate Puma en the Firebeats. Komt-ie. Ja, dat was hem weer. I Can Understand van Chocolate Puma en de Firebeat.